Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Hoge Rechtshof is overleden. Het is de 79-jarige Antonin Scalia. Hij werd in 1986 benoemd door toenmalig president Reagan... en werd gezien als een van de meest conservatieve leden... van het hoogste Amerikaanse rechtscollege. Hij sprak zich onder meer uit tegen het homohuwelijk en abortus. Ook had hij grote invloed bij het besluit om George W. Bush... na de presidentsverkiezingen in 2000 aan te wijzen als winnaar. Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft nu nog vier republikeins en vier democratisch gezinde rechters. Kopstukken van de republikeinen hebben al gezegd dat de benoeming van een opvolger moet wachten tot er een nieuwe president zit. President Obama heeft gezegd dat hij zijn grondwettelijke plicht zal vervullen en een opvolger zal benoemen. Paus Franciscus heeft in Mexico felle kritiek geuit op de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk in het land. De paus vindt dat de Mexicaanse geestelijken zich veel meer moeten inzetten om het geweld van drugsbendes te stoppen. Mexico is al jaren in de greep van geweld door een oorlog tussen de machtige drugskartels en de staat. Er zijn al duizenden mensen in de strijd omgekomen. Volgens paus Franciscus vragen de verschrikkingen van het drugsgeweld om profetische moed en maatschappelijke inzet van de kerk. In de eredivisie van het betaald voetbal zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. In Arnhem won Vitesse van Heerenveen met 3-0. En bij Willem II en de Graafschap in Tilburg bleef het 0-0. FC Twente won voor de derde keer op rij, deze keer uit met 1-0 van Roda JC. En AZ versloeg in een spectaculaire wedstrijd Heracles in eigen huis. Het werd 6-3 voor de Alkmaarders. Het weer op steeds meer plaatsen regen of natte sneeuw. In het noordwesten blijft het droog. Minima iets boven het vriespunt. Overdag op veel plaatsen wat regen. S ochtends en s avonds mogelijk met natte sneeuw. En in Limburg is er ook kans op droge sneeuw. Met een stevige noordoostenwind wordt het 3 tot 5 graden.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 When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. toy, all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my felt so lonely in your company.